Het OM vindt die uitspraak onbevredigend. Jairo overleed in 2010. Een artsen constateerde dat het jongetje van acht maanden oud stelselmatig was mishandeld. De vier regeringspartijen besloten begin februari al om extra klimaatmaatregelen in de stijgers te zetten. Dat heeft ChristenUnie-leider Zegers gezegd bij Pauw en Jinek. Gisteren werden de doorrekeningen van het klimaatakkoord pas bekend... maar in stilte is al gewerkt aan flinke aanpassingen. De planbureaus hebben gekeken wat de voorstellen in het akkoord kosten... en hoeveel milieuwinst ze opleveren. Conclusie is onder meer dat de klimaatdoelen waarschijnlijk niet worden gehaald. Direct daarna kwam het kabinet met nieuwe plannen. Volgens Segers zagen de regeringspartijen de bui al hangen... dat de voorstellen in het klimaatakkoord niet genoeg zouden zijn. In een Duits dorpje net over de grens bij Vaals heeft een tornado flink wat schade aangericht. Tientallen huizen raakten beschadigd en zijn voorlopig onbewoonbaar. Er viel één gewonde. De tornado raasde aan het einde van de middag over het dorp. Het natuurgeweld duurde twee tot drie minuten. Tornado's komen vaker voor in Duitsland, maar meestal richten ze niet zoveel schade aan. Het weer. Vannacht is het even wat rustiger met nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of vijf. Tegen de ochtend gaat het weer regenen en hard waaien. In de middag wordt het 8 tot 12 graden. Later in de middag wordt het droger.